Het extra geld is onderdeel van nieuwe klimaatplannen van het kabinet. De partijen werden het lang niet eens over maatregelen die gevolgen hebben voor mensen met een auto, zegt verslaggever Ewout Kiviet. VVD wilde daar niet te veel doen, omdat ze dat automobilistje pesten noemde, eh, terwijl minister Jette juist vindt dat benzine en diesel minder aantrekkelijk moeten worden ten opzichte van elektrische auto's, om ook daar te gaan verduurzamen. Nou, daar is nu dus een compromis gevonden waar ook de VVD zich in kan vinden. In Italië maken zich zorgen over de droogte. Door een gebrek aan sneeuw afgelopen winter en een tekort aan neerslag... staat de rivier de Po historisch laag. Nu al op het niveau dat die normaal pas in de zomer bereikt. Er wordt gewerkt aan plannen voor grote waterbassins... waarin regen en smeltwater kan worden opgeslagen. Maar het lost de problemen op korte termijn niet op. Het wordt nog moeilijker om op Tinder mensen voor de gek te houden. Als je een account aanmaakt, moet je vanaf vandaag ook een video van jezelf maken om door de veiligheidscheck te komen. Tot nu toe kon je beginnen met swipen als je alleen een foto van jezelf had gemaakt om te laten zien dat jij het echt bent en niet een of andere AI-robot. En als het goed is staan de borden en glazen inmiddels op tafel in Paleishuis ten Bosch. Op dit moment schrijven 100 mensen aan bij koning Willem-Alexander... om te vieren dat hij 10 jaar op de troon zit. Ook Joep van 22 gaat samen met de koning genieten van alle lekkernijen. Maar wat voor lekkers het allemaal gaat zijn, dat weet hij ook nog niet. Ik ben heel benieuwd eh, wat we te eten krijgen. Dat is nog een verrassing volgens mij. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het worstenbroodjes zullen worden. Nou, worstenbroodjes of niet, Joep zijn dag kan sowieso niet meer stuk. Ik heb er ontzettend veel zin in. Volgens mij gaat het gewoon een hele mooie dag geworden. Het is goed weer, dus eh, we gaan er het beste van maken. Gasten zijn niet zomaar uitgenodigd. Ze hebben allemaal het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan. Joep is zelf aangedragen door zijn vrienden omdat hij heel veel vrijwilligerswerk doet. Het weer, er is af en toe zon, maar er vallen ook wat lichte buien. We krijgen een droge, maar koude koningsnacht met landinwaarts een paar graden vorst. En morgenochtend wordt bekroond met een zonnetje. Later meer wolken en 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A27 Almere richting Utrecht tussen Huizen en Hilversum 6 kilometer file en een vertraging van 20 minuten.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 Yes, you fly, come first of May. When I was small, and Christmas trees were tall Don't ask me why, but time has passed us by. else Goedemiddag luisteraars, ik ben vandaag begonnen met Fleetwood Mac met Dreams, gevolgd door The First of May van de Bee Gees. En we gaan door met Fats Domino, Red Sails in the Sunset. in the sunset Way out on the sea Oh, carry my loved one safely to me. She sailed that adorning. Oh, they are in blue. Resailed in the sunset. I'm trusting in you. borrow. Make street for the show. We'll marry tomorrow. And you go sailing no more. Red sails in the someone home oh, safely to me. We'll marry tomorrow and she goes sailing no more sail that sunset.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 Voor meer informatie en aanmelden 5740330. 5740330. En het is maandag 15 mei in de blauwe tram. Don't Shut Me Down van ABBA. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on it's time to go.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 De instrumentaal van de week. Gitaarspelende Braziliaanse broers die vanaf de jaren 40 in de eerste instantie vooral in Zuid-Amerika namaakten met traditionele muziek. Een van die nummers een Mexicaans volksliedje, getiteld Maria Elena, wordt een internationale hit en weet ook de Nederlandse hitlijsten in 1965 te bereiken. Andere hits blijven daarna uit, maar de broers blijven actief in de muziek. De single, Maria Elena, staat daar maar liefst 14 weken in de top 10. Los Indios Tabagados met Maria Elena. De autos met Telefoon Baby. In Zandvoort zijn voor toeristen en dagjesmensen 5000 plaatsen beschikbaar... waar voor een voordelig tarief geparkeerd kan worden. De eerste borden, om bezoekers naar de goedkope parkeerplaatsen te verwijzen... zijn inmiddels geplaatst. Op de borden staat in drie talen aangegeven... dat parkeren op de genoemde plaatsen goedkoper is... De parkeerplaatsen bevinden zich op gunstige plekken dicht bij het strand of het dorp. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld voor een dagtarief van 15 euro parkeren op de Noordboulevard of P-Zuid. De gemeenteraad heeft de wijzigingsverordening, parkeerverordening 2022 en verordening parkeerbelasting Zandvoort 2023 op 18 april 2023 vastgesteld. Het nieuwe Zandvoortse parkeerbeleid wordt ingevoerd per 1 juli 2023.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 Zandvoortse Verhalenmiddag. Boswachter Gerard Scholte vertelt over de Amsterdamse waterleiding Duinen en de naderende lente. 3 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Graag vooraf aanmelden via 3040700, 3040700, Of via bali bt pluspuntzandvoort.nl Bali bt at pluspuntzandvoort.nl En dat is maandag 8 mei van 2 tot half 4. En de locatie? De Blauwe Tram in Zandvoort. Ed Sheeran met Perfect. I found a love for Soeur Souris, het Frans voor zuster glimlach, is de artiestennaam van Jane Paul Marie en dat was een Belgische kloosterzuster. Ze werd kloosterzuster bij de Dominicanesse in Vliesmond, bij Waterloo. Daar zong ze regelmatig haar zelf gecomponeerde liedjes die er goed werden ontvangen. Zo kwam het idee om er een plaat van te laten persen om mee te geven aan bezoekers en novicen. In 1963 werd de plaat opgenomen in Brussel. Het lied Dominique over Dominicus Guzman, de stichter van de Dominicaanse orde. Ze vroegen en kregen toestemming om het nummer als single op de markt te brengen. Met een wereldhit tot gevolg. Het stond zelfs enige tijd op de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade. En werd in vele verschillende talen gecoverd. Hier is Dominique. The sound of the 60s. Dominique et Nika s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, Mais en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté. Dominique et Nicanique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, et nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, et nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? inside. Bring out all the love you hide. party, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell. A little bit, hey there, Georgie girl. There's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide Dit waren de Seekers met Georgie Curl. We staan steeds verder van de Tweede Wereldoorlog af. Juist daarom is het belangrijk dat nieuwe generaties zich ook bewust blijven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De aanhoudende oorlog in de Oekraïne doet ons beseffen hoe belangrijk het is om stil te staan bij onze vrijheid. Daarom worden er dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd met het thema Vrijheid is niet vanzelfsprekend zoals het herdenkingsconcert, de corridor van de vrijheid, de namenboog van de gevallenen en vele andere vrijheidsprojecten in aanloop naar en op bevrijdingsdag, Week van de Vrijheid. In de aanloop naar 4 en 5 mei zijn er verschillende initiatieven in de stad. Van 18 april tot 11 mei hangt de corridor van de vrijheid in het centrum van Schalkwijk. Op 36 banieren zijn foto's en verhalen van Haarlemse verzetshelden, overlevenden en gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te zien. van de lijn. En toch in onze geesten blijft het bij. Heeft God voor zo'n verduiveld lot al deze mensen uitgezocht? Heeft oorlog ooit iets opgelost? Was het zijn stem die zei: De wereld is voor dit geweld te klein. Vergeet toch niet hoe breekbaar we zijn. yaptı En volgens de 3D's met Breekbaar, gevolgd door Chris Montes met Let's Dance. En ik ga door met Johnny Holiday, Let la tendre année. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien. tu la lumière, ça n'est pas infini. afin d'être dans ta vie. popzingers uit Zandvoort is een gemengd koor. Ze zingen vier, vijf en zesstemmig. Het koor bestaat uit ongeveer 25 tot 35 zangers en zangeressen, van jong tot oud. Leeftijd doet er niet toe. Als je maar leuk kunt zingen en daar ook plezier in hebt. En plezier, dat hebben zij. Ze zijn net één grote familie. De meeste koorleden zitten dan ook al heel lang op het koor. Anne Westerburger, de dirigent, staat ook al vanaf dag 1 voor het koor. Arno arrangeert popsongs zodat ze geschikt zijn voor sopranen, alten, tenoren en bassen. Ze hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. Ze zijn naastig op zoek naar nieuwe leden. Voor inlichtingen José Fonse. Het e-mailadres is fonse met een s josé at gmail.com. Ik herhaal V-O-N-S-E-E-J-O-S-E e, -E at gmail.com. Of kom eens kijken op vrijdagavond na de repetitie van 8 tot 10 uur s avonds. U bent van harte welkom bij de Protestantse Kerk, poststaat nummer 2. In the chilly hours uncertainty I want to be in the warm heart of your love and mine To feel you all around me And to take your hand along the sand I bet I may as well try and catch the wind when sundown pales the sky I want to hide a while Behind your smile And everywhere I'd look Your eyes would find For me to love you now Would be the sweetest thing It would make me sing but I may as well try and catch the wind.